uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden laat onderzoeken of de omstreden gevangenis in Guantanamo Bay kan worden gesloten. De Nationale Veiligheidsraad leidt het onderzoek. Ook het congres wordt erbij betrokken. Voor het eind van Bidens ambtstermijn in 2024 moet de gevangenis dicht, zegt het Witte Huis. Er zitten nu nog ongeveer 40 gevangenen. De vraag is wat er met hen moet gebeuren. President Obama probeerde Guantanamo Bay ook te sluiten, maar werd tegengewerkt door het congres. De ex-vrouw van Dion Graus heeft de Rijksrecherche informatie gegeven... waaruit blijkt dat het PVV-kamerlid haar heeft aangezet tot seks met zijn beveiligers. NRC Handelsblad heeft de documenten en beeld- en geluidsopnames ingezien. Graus zegt in een reactie recht te hebben op een privéleven. PVV-leider Wilders was niet bereikbaar voor commentaar. In Middelburg zijn twee mensen neergestoken. Dat gebeurde gisteravond in het centrum. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Een van de slachtoffers werd ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. De ander werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt vier verdachten. Zij zijn nog voortvluchtig. De politie heeft afgelopen avond een online carnavalsfeest beëindigd in Breda. Bij het feest in een kroeg stond een livestream met carnavalsmuziek aan... maar in het café waren ook zeker 20 mensen aanwezig. Zij hebben een boete gekregen. De uitbater dacht dat het café en de livestream toegestaan waren... onder bepaalde omstandigheden. Maar dat hij niet goed op de hoogte was van de regels... zegt hij tegen de krant BN De Stem. De uitbater krijgt een proces verbaal. Het weer nog. Het is een koude nacht met min 8 tot min 12 graden. Staat een matige oostenwind. De gevoelstemperatuur is dus wat lager. De komende dag is het zonnig. Later op de dag zijn er stapelwolken, maar het blijft wel droog.